8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Japan raden al hun inwoners af om naar China te reizen... nu de Wereldgezondheidsorganisatie het coronavirus heeft uitgeroepen... tot internationale noodsituatie. Na Mongolië en Noord-Korea heeft nu ook Rusland de grens met China gesloten. In Rome zijn twee Chinese toeristen besmet met het virus. Inmiddels zijn er 9700 besmettingen en zeker 213 doden. De Rotterdamse gemeenteraad heeft de overname van Eneco door het Japanse Mitsubishi goedgekeurd. Rotterdam is de grootste aandeelhouder van Eneco. Meer dan driekwart van de aandeelhouders heeft nu voor overname gestemd. Er moet nog wel toestemming komen van verschillende mededingingsautoriteiten en overheden. De politie heeft afgelopen jaar bijna 700 zogeheten spookauto's van de weg gehaald, schrijft de Telegraaf. Het zijn er twee keer zoveel als het jaar ervoor. Spookauto's hebben een buitenlands kenteken dat niet op naam staat... zodat er bij een overtreding geen boete binnenkomt. Ze worden vaak gebruikt door criminelen. Na ruim 52 jaar is dankzij een DNA-match een lichaam geïdentificeerd... dat in 1967 aanspoelde op Terschelling. Het gaat om de toen 22-jarige Kees van Rijn uit Katwijk. Hij was bemanningslid op een vissersboot die in zwaar weer verging op de Noordzee. Het Verenigd Koninkrijk stapt middernacht officieel uit de Europese Unie. Na vandaag verandert er nog niet veel. Tot eind van het jaar geldt een overgangsperiode. Wel wordt in Londen vanavond een Brexit-feest georganiseerd... en premier Johnson geeft een toespraak. In Duitsland is discussie ontstaan over het verplichte kassabonnetje... dat bij elke verkoop moet worden afgedrukt. Het is bedoeld om belastingontduiking tegen te gaan... maar tegenstanders vinden het bureaucratische en milieuonvriendelijke papierverspilling. Dagblad Die Welt berekende dat er nu jaarlijks 2,2 miljoen kilometer aan bonnetjes wordt geproduceerd.